De ouders bleven vandaag weg, volgens hun advocaat, omdat ze het emotioneel niet aankonden. De Centrale Ondernemingsraad van de NS is het niet eens met het plan van de directie om winkels op de stations af te stoten. De NS exporteert winkels als Hema, Smullers en Starbucks. De NS-directie ziet dat niet als kerntaak. Volgens de ondernemingsraad zijn, de 4000 mensen de dupe, zijn 4000 mensen de dupe als NS de winkels afstoot. Verder is de ondernemingsraad het er niet mee eens dat NS niet langer zal meebieden op regionale spoorlijnen. De raad vindt dat minister Dijsselbloem de spoorwegen op andere gedachten moet brengen. GGZ Nederland luidt een noodklok over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Wetten en regels leiden tot kostbare administratieve rompslomp... en dat gaat ten koste van de patiënt, zegt de GGZ na een eigen onderzoek. Het vele papierwerk wordt onder meer veroorzaakt door ingewikkelde aanbestedingsprocedures. Die zijn een gevolg van de overgang van de zorg naar gemeenten. Die kopen allemaal op hun eigen manier zorg in. Om de druk te verminderen wordt onder meer in samenwerking met verzekeraars geprobeerd het papierwerk te verminderen, zodat er meer geld en tijd kan gaan naar verbetering van de patiëntenzorg, zegt GGZ Nederland. Noord-Korea zet de Maleisische ambassadeur het land uit. Het is een symbolische stap. Maleisië had hem vorige maand al zelf teruggeroepen voor overleg. Afgelopen zaterdag moest de Noord-Koreaanse ambassadeur in Maleisië vertrekken. De Noord-Koreaan had kritiek op het Maleisische onderzoek naar de moord op de halfbroer van dictator Kim Jong-un.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 ZFM, Text TV, op kanaal 45. straat mijn mal. En ik zie wel wat ik had kan, dan blijf ik doorgaan. Ik pak een douche, ik kan mijn haar kiezen, broek ze met wat shower. Pak een t-shirt met een print just can't stop when you would be here in my arms, waiting for tonight. you're free to make a choice. Just look towards the west and find a friend. On oh, that Akita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. That feels to hold you.